Trudy Vendrig met het NOS-journaal. De Europese effectenbeurzen zijn flink hoger gesloten. De beurs in Amsterdam noteerde een winst van 4,5% en Frankfurt, Londen en Parijs sloten ruim 5% hoger. De koerswinsten in Europa werden ondersteund door een hogere opening van Wall Street. Een handelaar in Frankfurt zei dat ieder zwankje hoop over een oplossing van de Europese schuldencrisis de bussen doet stijgen. De Griekse premier Papandreou is vandaag in Berlijn. Hij voert overleg met bondskanselier Merkel en heeft Duitse geldschieters verzekerd dat Griekenland er weer bovenop komt. De bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, Noorten Albayrak, is op non-actief gesteld. Op personeelsbijeenkomst is meegedeeld dat Albayrak verkeerde informatie heeft aangeleverd over haar inkomen. De topvrouw van het COA ligt sinds enige tijd onder vuur in verband met de verziekte bedrijfscultuur. Mr. Leers laat onderzoek doen. In afwachting van de uitkomst daarvan is Albayrak op non-actief gezet. Het Openbaar Ministerie heeft in het grote vastgoedfraudeproces, ook wel bekend als de klimopzaak, straffen geëist tot zeven jaar. De hoogste straf is geëist tegen oud-directeur Van Vlijmen van het Bouwfonds. Oud-directeur Frenken van het Philips Pensioenfonds hoorde vijf jaar tegen zich eisen. De bij elkaar elf verdachten staan terecht van onder meer verduistering, witwassen, omkoping en deelname aan een criminele organisatie. In totaal zou voor 200 miljoen euro zijn verduisterd. Defensie gaat de radarsystemen op vier marinefregatten geschikt maken voor het raketschild van de NAVO. Daardoor kunnen vijandelijke raketten eerder worden opgemerkt. De NAVO wil met het schild Europa beschermen tegen raketaanvallen van landen als Iran. Een Nederlands bedrijf gaat de radarsystemen aanpassen. De kosten zijn volgens minister Hillen zo'n 250 miljoen euro. Het weer. Vanavond klaart het flink op. Vannacht kans op mist. Overdag, als de mist is opgetrokken, volop zon. De maxima lopen dan uiteen van 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Ook na morgen zonnig en warm. Dit was het NOS. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In totaal staat er bijna 200 kilometer file. Je krijgt de files in de Randstad vanaf 6 kilometer. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen knooppunt Hoevelaken en de afrit Bunschoten 6 kilometer. A4 Den Haag-Amsterdam tussen Rijswijk Centrum en Dorp 6. De andere kant op ook 6 kilometer tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude Rijndijk. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar zijn bij de afrit Haarlem-Zuid twee rijstroken dicht. En dat leidt ook tot een lange file van 5 kilometer. Op de A12 Den Haag-Arnhem tussen knopen Lunette en Driebergen 6 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht na een ongeluk. De A12 de andere kant op van Arnhem naar Utrecht tussen Maarsbergen en Bunk 8. En op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 6 kilometer.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 Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía que aquel día camera, come. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas.